Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in het land is de brandweer vannacht aangevallen bij het blussen. Daarbij is een aantal raddraaiers aangehouden. In onder meer Gouda, Schiedam en Rotterdam trad de politie op. Volgens een woordvoerder zijn er in Rotterdam opvallend veel mensen ernstig gewond geraakt. Ook zijn er veel ruiten gesprongen door zwaar vuurwerk. Schrijver, liedjeschrijver en journalist Herman Pieter de Boer is vannacht in Eindhoven overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij was al geruime tijd ziek. Herman Pieter de Boer laat een omvangrijk oeuvre achter. Dat bestaat uit verhalen, gedichten, columns, romans, hoorspelen en liedteksten. Onder meer voor kinderen, voor kinderen en Ramses Shaffi. Herman Pieter de Boer is 85 jaar geworden. De effectenbeurzen op Wall Street hebben hun beste jaar gehad sinds de jaren 90. De Dow Jones-index ging het afgelopen jaar ruim 26% omhoog. Dat is de grootste jaarwinst sinds 1995. De S&P 500 sloot 30% hoger dan een jaar geleden... en beleefde daarmee het beste jaar sinds 1997. Volgens analisten zijn er signalen dat de beurzen ook de komende maanden zullen blijven stijgen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft voor het eerst gesproken over de executie van zijn oom. De voormalige rechterhand van Kim werd op 13 december ter dood gebracht nadat hij was veroordeeld voor samenzwering en verraad. In zijn nieuwjaarstoespraak sprak de Noord-Koreaanse leider over het doodvonnis als de uitschakeling van een vuile verrader. Letland is sinds middernacht lid van de eurozone. Het is daarmee het achttiende land waar de euro het officiële betaalmiddel is. Letland voldoet ruimschoots aan de EU-normen. Het heeft een overheidstekort van 1,4 van het bruto binnenlands product. Het weer, het is vandaag vrijwel droog met af en toe zon.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 Never a frown with golden. Want ik voel mijn pijn weer, ik pijns en ik ijsbeer Ijspegels langs mijn wangen en ik glij weer En dat heb hij weer, niks dan een hoop gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter, zo. land kan vinden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen Een rood kruis en de weg naar huis Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Dat als die zeemeel.